Dat mensen van het kabinet verschillende dingen zeggen is opvallend. Daarom wilden Kamerleden meteen een debat. Dat is nu aan de gang en ook de partij van Hoekstra heeft zijn zegje gedaan, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet. We zagen dat het CDA, Pieter Heerma, de fractievoorzitter van die partij, eh, echt voet bij stuk hield en achter die uitspraken van Hoekstra ging staan. En eh, ze willen over een paar weken, als Remkes klaar is met eh, zijn, zijn gesprekken, hun oordeel gaan vellen. En dus hangt er wel een coalitiecrisis in de lucht tentenkamp bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel moet binnen een week weg zijn. Dat vindt het hoofd van de veiligheidsregio Groningen. De situatie is onhoudbaar geworden, zei hij op Radio 1. Hij wil dat de wachtende asielzoekers naar een opvangplek in de buurt worden gebracht, desnoods onder dwang. Het is nog steeds niet duidelijk of je trein morgen rijdt. De NS en de vakbonden weten nog niet hoeveel mensen het werk neerleggen. reizigersorganisatie Rover verwacht dat er in en vanuit het noorden bijna geen treinen rijden... en dat daardoor ook in de rest van het land treinen uitvallen. En in Antwerpen zijn vanochtend vroeg vier Nederlanders opgepakt... die rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Via beveiligingscamera's trok de auto de aandacht van de politie... waarna agenten de auto controleerden en de vier hebben opgepakt. Het gebeurde op niet zomaar een plek, zegt deze collega van de VRT. En dat is vlakbij een snackbar waar in juli al drie aanslagen tegen gepleegd zijn. Het gebouw is één keer beschoten en er is twee keer brand gesticht. Dus mogelijk was er een vierde aanslag in de maak. Dat zal misschien duidelijk worden na het verhoor van die vier Nederlanders. Twee verdachten zijn 20, de andere zijn 17 en 18. Waar in Nederland ze vandaan komen is niet bekendgemaakt. Het weer volop zon, 25 graden in het noorden en langs de kust, 29 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en droog en nog een paar graden warmer.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 Hete zomerhits. Yeah. Baby girl. Come on. Sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Hit me up, with a spend time. Lately you've on my mind. I know you wanna chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady the street, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Yeah. I could call you my baby boy. You could call me your baby, call me anytime tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause it get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, good Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. chill with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, we could spend some time.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 Ah, what I'm, what I'm right now is a Corona. I can't take this anymore. seraphim sing kennen de slags, we kennen van villa. Ook wij kennen alles in training, ik skin, niks splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Sharon, ik ken ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de laf die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit. Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella. times mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, Van maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones Ik kon niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van Villa Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies ziet ze de shoes, Yara, Niki en ook Isabella of fella, vella, we kennen van fella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella.